4 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het station van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen slapen vannacht zo'n 1500 vluchtelingen. Ze wachten daar op de eerste trein die komende ochtend naar Duitsland vertrekt. Van de 8500 vluchtelingen die de afgelopen dagen naar Wenen zijn gereisd... zijn al zo'n 7000 naar Duitsland vertrokken. Ook in de Oostenrijkse stad Nikkelsdorf, bij de grens met Hongarije, slapen vannacht ruim duizend vluchtelingen die op doorreis zijn naar Duitsland. De Nederlandse journalist Frederike Geerdink is in Turkije gearresteerd, meldt het ANP, een van haar opdrachtgevers. Haar familie zegt tegen het ANP dat ze is opgepakt omdat ze in verboden Koerdisch gebied was. Ze zou daar zijn geweest met mensen van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP. Geerdink werd in januari ook al opgepakt in Turkije. Toen werd ze ervan beschuldigd propaganda te maken voor de Koerdische rebellen van de PKK. Daarvan werd ze in april vrijgesproken. Bij de autorally van La Coruña in Spanje zijn doden gevallen in het publiek nadat een van de raceauto's uit de bocht vloog. Volgens Spaanse media zijn zes mensen om het leven gekomen, vier mannen en twee vrouwen. Zeker tien mensen raakten gewond. In de bocht waar het ongeluk gebeurde stonden veel rallyfans dicht op het parcours. De Franse politicus Jean-Marie Le Pen heeft een nieuwe nationalistische partij opgericht. Vorige maand werd hij uit het Front National gezet na een ruzie met zijn dochter Marine. De nieuwe partij heet het Blauw-Wit-Rode Samenwerkingsverband en is vernoemd naar de kleuren van de Franse vlag. Marine Le Pen is niet onder de indruk. Het staat iedereen vrij een partij te beginnen, zegt ze. Het weer in het binnenland is het op de meeste plaatsen droog.